Volgens de rechter komt anders de veiligheid van anderen in het geding. Volgens het Openbaar Ministerie zou de inmiddels 66-jarige man... in totaal meer dan 250 slachtoffers hebben misbruikt. Maar uiteindelijk werd hij veroordeeld voor acht misbruikzaken. Zijn advocaat vindt dat hij nu weer geleidelijk terug kan keren in de maatschappij... maar de rechter vindt dat verzoek te snel. Bij een aanslag op een bus in Egypte zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Twaalf anderen raakten gewond. De bermbom lag bij de piramides van Gizeh en ontplofte toen de bus met 14 Vietnamese toeristen langsreed. In Egypte zijn eerder aanslagen op toeristen gepleegd, maar de laatste aanslag was een jaar geleden. Toen werden 2000 toeristen neergestoken bij de Rode Zee. In het noordoosten van India zitten 15 jonge mijnwerkers vast in een ondergelopen illegale mijn. Volgens hun ouders worden ze al ruim twee weken vermist. De luchtmacht heeft vandaag zwaardere pompen naar het gebied gebracht... en vanaf morgen worden duikers van de Indiase marine ingezet. Gevreesd wordt dat niet alle mijnwerkers nog in leven zijn. Het aantal verkooppunten waar vuurwerk mag worden verkocht blijft dalen. In 2014 waren het er nog zo'n 1500. Dit jaar zijn het er naar schatting 1300, zo zegt de Belangenvereniging van Vuurwerkverkopers. De verkopers wijten de terugloop aan de dure veiligheidsregels. De verplichte sprinklerinstallaties en beveiligde opslagruimtes in winkels kosten vaak tienduizenden euro's. Volgens de vuurwerkbranche kunnen kleine winkeliers daardoor minder goed de concurrentie aan met bouwmarkten of tuincentra. Het weer vanavond en vannacht is het overal bewolkt. Temperatuur daalt tot zo'n 2 graden in het zuiden... en 7 graden in het noordwesten van het land. Ook morgen is het bewolkt. Smiddags gaat het dan regenen. De zuidwestenwind is matig en het wordt dan 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zie het. december 2018. Ik hoop dat je er klaar voor bent, want wij zijn het hoor. Oh, de afsluiter van het jaar. DJ Dion Sydney, DJ JK. Drie uur lang non-stop op jouw CFM antwoord in de mix.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 Hou gewoon lekker hier op jouw 106.9. Of wie weet kijk wel via CFM, Text TV, Kanaal 40 of Ziggo. En ja, misschien zit je gewoon wel eventjes eh, te Facebooken. Nou ja, als je vrienden bent met de eh, one and only DJ Dion Sidney, dan kun je ook eh, live in de studio meekijken.